Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De wereld wacht op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. everybody, very good morning. We still don't have an answer as to who will be the next president. أمريكا تايتوريو بايدن زين إذا مشاهدينا تغطيتنا مستمرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية مع احتدام السباق بين ترامب وبايدن. Wordt het Joe Biden of toch opnieuw Donald Trump? In een paar staten is het nog hartstikke spannend. Bijvoorbeeld in Georgia. Daar is net besloten dat ze de komende uren toch doorgaan met het tellen van de stemmen. Trump en Biden zitten in die belangrijke staat heel dicht bij elkaar. Waarschijnlijk blijft het in Georgia tot de laatste stembiljetten spannend. Farmers Defence Force komt over twee weken weer in actie. De boeren zijn van plan om langs te gaan bij koning Willem-Alexander. Hoe ze dat gaan doen is nog onduidelijk. Ze hopen dat de koning geen handtekening zet onder strengere stikstofregels. De Britten zitten weer in lockdown. De regels zijn vanaf vandaag behoorlijk streng, vertelt correspondent Tim de Wit. Alle pubs, restaurants, cafés zijn vanaf vandaag dicht. Alle winkels zijn dicht, behalve de supermarkten en de apotheken. Je mag niet meer bij elkaar over de vloer komen. Kortom, eh, ja, Engeland is weer een beetje terug bij af, zou je kunnen zeggen. De lockdown gaat een maandje duren. De Britten hopen dat het aantal besmettingen rond kerst genoeg is gedaald... om met familie lekker aan de kalkoen en de apple crumble te kunnen zitten. Vier op de vijf jongeren met een beperking of een chronische aandoening... krijgt door de coronacrisis niet de juiste zorg. Blijkt uit een jongerenonderzoek. Emma van 18 kan erover meepraten. Zij heeft een bindweefselstoornis. Ik kan namelijk niet altijd zomaar even langskomen bij de fysio of bij een arts als ik een zorgvraag heb. En daarnaast heb ik een, normaal gesproken een aangepast rooster op school. Wat nu planningstechnisch eh, heel moeilijk is door corona. Waardoor school veel meer van mij vergt door haar verhaal te delen hoopt Emma ook andere jonge mensen met een beperking te steunen. Let op elkaar, denk aan elkaar en weet dat je niet alleen bent. Het weer zo goed als droog, best wat zon vandaag. Er staat weinig wind, het wordt ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen.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 That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is in infinite. <laughs> Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison, sure your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, or go off, or yes, yes, y'all. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them, flatten them. Like getting, thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Will Smith. Dit is de tweede uur van ZFM Live. Goedemorgen. Mijn naam is Walter Sands en hij zit er nog steeds. Jan-Willem de Guskinlo. Goedemorgen. Ja, nog, eh, nog steeds leuk? Ja, heel leuk. Ja, mogen we beginnen? Ja, zeker. Ja, daar hebben we heel veel zin in. Ik hebben eh, allemaal plaatjes aan het uitzoeken. Of nou, plaatjes, ouderwets. Maar uh, lekker muziek aan het uitzoeken. En, een beetje, nou, gelukkig maak je me wegwijs in deze wonderenwereld van knopjes en schermen en ja. uh, geluidjes. je bent al ervaren, dus dat eh, komt helemaal goed. En je vertelde dat je van soul houdt. En eh, Steve Wonder heeft een nieuwe plaat. Het is even wennen, maar hij is twee weken uitgekomen. Dit is Steve Wonder, Where's Our Love? desperately Hope that lifts up all humankind Your Mind, Noah Lorin. Dat is echt zo'n plaat die je dan s'avonds bij Jaap in Alternative FM hoort. En we gaan zo meteen om half twaalf gaan met hem bellen. Volgens mij zit hij al klaar, maar nog even wachten. Ja, Willem, je hebt het weer open, 11 graden? Ja, 11 graden. Ja, ik, ik zag deze week eh, mensen in korte broek nog weer lopen. Het was, eh, het was <laughs> zomers warm bijna. Ja. Maar eh, het ziet eruit als een, dat we een mooi weekend... en in ieder geval een droog weekend met iets minder wind voor de boeg hebben. Dus dat scheelt. In ons mooie lege dorp. Het is, eh, het is bizar, het is echt leeg. Ik was eh, gisteren even in het dorp en eh, het stil. Niks aan. Hier Ghost Town van de specials. superstar. Love. Maar dat is van LP en niet van vinyl, maar van LP. En dat staat voor Laura Pergolizzi. Songwriter onder andere voor Rihanna. Maar ze maakt ook zelf muziek en dit was van begin dit jaar. Jan-Willem, ehm, hoe is het met de verkiezingen? Ja, eh, het blijft heel erg spannend. En het is echt zo raar om, om, om naar allemaal van die hele kleine, kleine countries, eh, counties te kijken in Amerika. Maar eh, Georgia lijkt nu naar Trump te gaan. Dat was geloof ik voorspeld. Dat was een rode staat, dus een, een, een staat die altijd republikeins kiest. Ja. Ehm, maar ja, dus ehm, het is eigenlijk, het blijft koffiedik kijken. Maar eh, de, de, de, meeste, de meeste nieuwssites zeggen nog steeds dat eh, Biden op koers ligt om te, te blijven winnen. We houden het voor. Ja, en over Georgia, daar is natuurlijk ontzettend veel muziek over gemaakt. Georgia on my mind, The Midnight Train to Georgia en Georgia van Boss Sacks. Hier is die. wordt het bijna half twaalf. Half twaalf gaan we altijd ja bellen. En dan gaat hij vertellen wat er vanavond in Alternative FM zit. Dat gaan we zo meteen doen. Ik had een plaat klaarstaan. Die duurt meer dan 6,5 minuut. Die ga ik niet doen. Die draai ik morgenavond dan wel in Welkom in Zandvoort. Ik ga gewoon lekker Madonna draaien. Ik weet dat jij dat ook leuk vindt. Into the Groove. En dan ga ik ja bellen. And you can inspiration. Madonna, Into the Groove. Ja, weet je nog uit welke film dat was? Ah, dat weet ik niet. Nou, Desperately Seeking Susans. Ach, is dat uh, eh, daaruit? Ja, daar is het uit. Daar zit de zon. Eh. Volgens mij wel. Maar goed, daar, eh, daar bellen we niet voor. Het is geen, geen filmquiz. Ik zit hier samen met Jan Willem. En ja. ja, jij gaat vanavond weer een programma maken. Alternative FM tussen 8 en 10. Ja. En het is je weer gelukt. Op Facebook staat een hele waslijst. Nou, het ik heb het even beperkt. Eh, oh. Omdat ik je, als, als ik alles ga noemen, <laughs> dan heb ik op een gegeven moment dat ik de hele boel aan het dicht eh, timmeren ben. En dat eh, wil ik ook niet. Dus ik wil nog wel even een beetje de vrijheid houden van wat ik misschien nog zou kunnen draaien. Dat, dat is wel een, een dingetje wat ik, uh, wat ik al... Ja, dat, nou ja, dus ik leg mezelf dan te snel wat op en dat is niet de bedoeling, denk ik. Nee, maar zie wel weer een nieuwe single van Jolien. Uh, meerdere zelfs. Eh, want uh, er is de, nou, Jolene is er één van. Eh, nou, daar kom ik zo even op. Suzanne Sanders die is ook bij ons geweest. die is wel bij ons geweest. Die heeft ook een nieuwe single. En de 37 graden die, zijn ook al ja, bij ons te horen geweest. En die hebben dus ook een nieuwe single. 37 degrees. ja, dat, dat, dat, dat zijn even in de notendop de, eh, muziek, de nieuwe muziek. Ja. Eh, Marta Arpini is ook, is ook nieuw. Tenminste, afgelopen week is dat uitgebracht. Dan zal je al net zien eh, dat ik dan een mail krijg op het moment dat je je uitzending moet doen. Nou ja, dat is dan bij de, <laughs> is dat misschien een beetje gebeurd. maar die heeft een, single uitgebracht. Waterbomb heet die. Ik heb mhm. hem net af zitten luisteren. heel speciaal. Maar inderdaad in het verlengde van, van ja, wat wij ook hier vaak draaien. Lisette Aviva. Mm en ehm, een beetje, beetje jazzy-achtig, maar het is iets, iets ja, er, zit nog wel een, eh, een soort eh, electro-twist, zit er ook zelfs nog aan. Dus ja, dus ja dat, dat eh, maakt het dan wel heel speciaal. Dus dat, dat is het één. dan kom ik weer terug op, op Jolene. Mhm. Eigenlijk heet ze Jolien Grunberg. ik weet niet of ze ook familie is van die hele grote Grunberg, die schrijver dat weet ik niet. Maar zij heeft ooit eh, deel uitgemaakt van Sue Night. Ehm, dan praten we wel over het hele beginperiode van uh, Night. Eh, rond 2011 maakten ze daar toen deel uit. Hoe is het, hoe is het daarmee trouwens? Komt daar nog iets van? Met Sue Night? Ja? Suus is moeder. Ja, dat weet ik. dat, dat, dat weet ik. en ik denk dat, nou ja, gegeven de omstandigheden waar we nu in leven met, met die buikgriep die er heerst, denk ik dat het niet zo handig is dat je dan ook optredens gaat doen. Want dat eh, maar je weet, je weet niet eh, of ze met nieuw, nieuw werk bezig zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat, eh, daar heb ik nu even nog geen zicht op. Maar ze was wel met, met allerlei andere dingetjes bezig. Maar ik, niet met nieuw materiaal, voor zover ik het okay. weet. Nou ja. Maar dat doet uh, zij dus wel. Mhm. En uh, ze ineens in de messenger van de week en zegt, ja, heb jij mijn nieuwe single al gehoord? Ik zeg, nee, dat heb ik nog niet. Dus, en als we dan toch het over jouw nieuwe single hebben, heb je dan zin om daar wat over te vertellen. Dus die komt vanavond ook eh, voorbij om half negen om daar wat over te vertellen. Je belt met haar? Ja, ik eh, ga er eh, bellen en dan gaan we het over die nieuwe single hebben. dat is, dat is één kant. <clears throat> want de buurjongen van Tino's thuis zit er ook in. Oké. Ja, dat is Julian Keurbezoek. Ja, Operation Hurricane. Ja, Operation Hurricane. Nou ja, de, eh, Julian is niet echt letterlijk de buur, eh, buurjongen van, van Tino's tuin. Er zitten wel wat huizen tussen hoor. <laughs> ik zeg Zo groot is Zandvoort ook weer niet. We zijn bijna allemaal buren van elkaar. Ja, ja, nou ja, het, het, eh, dus, dus, maar die zit erin. En dat gaat dan weer over de nieuwe single die zij hebben uitgebracht. Vorige mhm. week eh, hadden ze die uitgebrachte uh, Loose Control. Dat is, nou weet ik ook precies waarom zij, eh, waarom muzikanten dat wel eens op Spotify uitbrengen op vrijdag. Hè? Spotify heeft een, een soort lijstje. En dan kan je dan, ja, door een soort moment van, van hit of wat dan ook, kan je dan op een gegeven moment bovenin dat lijstje terechtkomen. Ja, ja, ja, iemand die dan op jouw singeltje aanklikt, hè, die, dan, dan kom jij hoger in de ranking. Schijnt zo, zo schijnt het te werken. Nou, Maar daar hebben wij als programma soms eh, zitten we dan ook wel een beetje te balen van ja jongens, eh, jullie brengen dat altijd fijn op vrijdag uit. Is dat dan alleen maar om, om Spotify te plezieren? Terwijl wij op donderdagavond ook nog een uitzending hebben. Nou, dat, dat is een beetje ook eh, het, het verhaal en het spel wat je dan probeert te spelen met die mensen. door, ze, door ze af en toe een beetje te prikkelen en zeggen en vragen van joh, je hebt een nieuwe single, stuur hem dan even op en dan kunnen wij er ook nog wat mee doen. Nou, en 9 van de 10 keer lukt dat wel. Dus dat, leuk, leuk ja ja. ja. Hey, ik vertelde je al, ik heb eh, Jan Willem hier in de, in de studio. Hij gaat eh, ook gewoon meedraaien bij ons. Eh, hij begint morgenochtend al. Ja. Vertel hem nou eens gewoon in één, twee zinnen... wat dat programma van jou, waarom, dat, waarom iedereen moet luisteren... en wat dat voor programma is. Eén, twee zinnen. Ja. Hmm. het is spannend en uh, vernieuwend. Punt. Nou, dat, eh, ik, heb het natuurlijk al geluisterd. Heb je Ja, ja, <laughs> zeker, ik, had, nog zoiets begrijpen. nee, ik, ik, ben het helemaal met je eens. Ja. <laughs> maar, nou, maar de, de, spanning moet erin zitten. Ik weet niet hoe jij er eh, tegenaan eh, kijkt. Maar ik vind gewoon als je op een gegeven moment een kunstje doet... Hè, het is een beetje het verhaal van Marco Temes. die een verhaal schrijft. Dat heeft Marco mij zelf wel eens een keer verteld. Van, ja, het moet natuurlijk altijd wel iets, iets vernieuwends of iets... iets ja, er moet een element, iets wezenlijk anders zijn. anders wordt het een kunstje. Zo, zo zei hij het. Nou, dat, dat, eh, dat eh, proberen wij eigenlijk ook. Maar dan op, eh, op de manier van, van nieuwe muziek vinden. soms wordt dat ook... Ja, luister je ook naar andere radioprogramma's. een voorbeeld is bijvoorbeeld Zwaardvis van Willem de Waard op zaterdagmiddag. Het, zit, het zit bij Radio Capelle. dat, nou ja, onderling heb, je daar, ja, heb ik daar ook wel eens een, heb ik, daar, heb ik daar ook wel eens een gesprek mee. Van, van, van nou ja, eh, let hierop. En hij zegt, let daarop, weet je. Nou, dat is een, een, bepaalde vorm van versterken. En soms worden er gewoon ook dingen eh, aangereikt. Soms eh, nemen bands ook, of muzikanten, brutaal weg gewoon contact met je op. En dan ga je daarna luisteren. dat, dat zijn ook dingen. Of je komt bij toeval iets zelf iets tegen. En, en, en, nog mooier is het dan op het moment als daar ook een nieuwe single aan vastgekoppeld ja. is. Dat, dat is het mooie eraan. En dan ben je eigenlijk weer terug naar het eh, verhaal wat je vroeger had in de platenwinkel, bij Boeddhisk of weet ik veel wat voor platenzaken je in Amsterdam al had. Dat je dan op een gegeven moment zo'n hoesje eruit eh, trok en zegt... zie, ik heb eh, weer iets wat de anderen niet hebben. Zoiets is dat eigenlijk. En dat is, ja. Dat is, ja. Wat moet je doen als iemand maar door blijft praten? Ja, dan stop ik ermee. <laughs> dan moet je gewoon lekker een plaatje gaan draaien. <laughs> Nee joh, ik plaag, ik plaag je. Nee, dankjewel. Uh, we gaan vanavond zeker luisteren. Ik heb geen Alternative wemplaat eh, eh, klaarstaan. Nee. Maar ik heb wel een eh, plaat klaarstaan van jij weer... ja, ik weet het. Dat Miley Cyrus zijn toevallig? Nee. Niet? Ach, Gemaakt door vanzelf. is van Donna Summer. Ach, ach. Ach. Origineel van John Anderson. Ja, hier, Goed, is hij. Heel veel plezier vanavond, Jaap. Ja hoor. Dank je. Hoi. Hoi Jaap. to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue I swear I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky too high And as my wings are burning I know that I should be returning down for the stars above. It settle down for nothing less. Oh, don't you see the road I've passed? And boy, you got me tempted to taste what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue burning. I know that I should be returning to you, but I'll search for the sky. I always aim too high, and as my ways are burning, I know that I should be returning down to the here and now. Here and now, it ain't enough for me, my love. I'm reaching for the stars above. Get settle down for nothing less. Oh, don't you see the road? know again I'll take you to the promised land Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Says you're better that way, better that way, better that way die je bij Jaap hoort in Alternative FM. 7 as a Secret van Lilith Melo. Eh, we gaan terug naar de jaren 80. Eh, ik zal even... Ja, daar is die Jan-Willem. Uh, ehm, Daniel Sauleka, wel eens van gehoord? Nee. nee. Ze Jongen uit Assen, maakte in de jaren 80 een beetje reggae-achtige muziek. Eh, Molukse afkomst, maakte daar ook veel muziek over. En hij maakte in de jaren 80 al een nummer over de burgerrechten. Dat ga ik nu even draaien. Hier is die. Daniel Sauleka met Wake Up. It's time to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. Fight for human rights. Wake up! Wake up! Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. together to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. Daniel Sauleka. En hij heeft inderdaad nog verkering gehad met mijn buurmeisje. <laughs> en dit kwam uit de jaren 80? Dit komt uit de jaren 80. Dat klinkt het helemaal niet. Nee, 1982. Uh, eh, ja, inderdaad, en hij komt dus inderdaad uit, eh, uit Assen. Ja, klinkt heel, eh, heel fijn. Heel leuk. Ja, Jan-Willem, vijf minuten zit het erop. Ja. Eerste keer. Ja, heel erg leuk. Ja, het, is, ja, weet je, voor mij heeft radio altijd iets magisch. En het is ehm, heel erg leuk om het, om het nu een beetje zelf meer te mogen maken. Ja, ja leuk. Wat, wat, morgen vroeg ga je zelf achter de tafel al. Ja. Wat, eh, je, hebt, je hebt net de hele tijd zit je al programma's te downloaden en, en <laughs> muziek eh, te bekijken. Wat, wat, uh, eh, wat begin je mee morgen? was je eerste plaat? De allereerste plaat morgen, dat had ik al wel bedacht. Wat welke was het nou ook weer? Jeetje, daar overval ja, ik me weer mee. Ja, ja. Ja, dan ben ik nu weer te, te langzaam. Maar nou, weet je wat? Luister gewoon. Want Luister dan, gewoon. dan, is het gewoon een verrassing. Hartstikke goed. Morgen vroeg tussen 10 en 12 is Jan Willem hier. Voor de eerste keer. En wacht wel af. Kijk wat die eerste plaat wordt.